Vijf uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister Van Rijn denkt niet dat de sportscholen in Nederland al op 1 juni open kunnen. Dat heeft hij gezegd na een gesprek met de sector. De sportscholen en fitnesscentra vinden het onterecht dat ze met opening moeten wachten tot minstens 1 september. Van Rijn begrijpt de teleurstelling, maar zegt dat niet alles tegelijk kan... en dat bij binnensporten wolken met zweetdruppels en ander lichaamsvocht kunnen ontstaan... die het virus bevorderen. Op de intensive care liggen vandaag 463 patiënten met het coronavirus. Dat zijn er 35 minder dan gisteren, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Van die patiënten liggen er nog 12 in Duitsland op de IC. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg meldt dat de daling hard blijft gaan... en dat de IC's in alle regio's niet meer volledig bezet zijn. Vertrekkend 50PLUS-voorzitter Geert Dales heeft aangifte gedaan... tegen de nieuwe fractievoorzitter van de partij, Corrie van Brenk... Dales en zijn twee medebestuurders beschuldigen Kamerlid Van Brenk van smaad en laster. Ze zei onder meer dat het partijbestuur bezig is de partijkast te plunderen... en dat de voorzitter onnodig geld uitgeeft aan juridische procedures. Dales noemt die uitspraken tendentieus en schadelijk. 50PLUS zit door, de, door meerdere ruzies in een diepe crisis. Het bestuur kondigde twee weken geleden het zijn vertrek aan... en vorige week stapte ook fractievoorzitter Henk Krol op. De vijf watersporters die gisteren zijn omgekomen in Scheveningen... waren fitte, sportieve mensen die de zee goed kenden. Dat heeft burgemeester Remkes van Den Haag gezegd. Hun lichamen werden gisteravond en vandaag gevonden. Het gaat om drie mensen uit Den Haag van 24, 30 en 38... en twee inwoners uit Delft van 22 en 23 jaar. Hoe het kan dat er zoveel ervaren watersporters zijn overleden is niet duidelijk... maar Remkes beloofde dat tot op de bodem uit te zoeken. Het weer vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen... en koelt het af naar min, 1 tot 5 graden.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 is dit. this house of mine. Nothing ever comes without a consequence of cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. happening. Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out of wood without the peace, face a, a bit of the truth, the truth. I'm fading to black, I'm fading. took an oath by the blood of my hand, won't break it. I can taste it. The end is a bonus, I swear. I'm gonna make it. But if you got everything, then figured out like you said.